Jobboot met het NOS Journaal. Demissionair minister Spies stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Dat doet ze naar eigen zeggen met hart en ziel. Het CDA zit in mijn bloed. Juist nu wil ik niet langs de kant blijven staan. Daarbij gaat het niet alleen om de toekomst van het CDA, maar ook om de toekomst van ons land, zal dus Spies. Ze is na fractievoorzitter van Haasma Buma de tweede prominente CDA'er die zich kandidaat stelt als lijsttrekker. De opvolger van de FNV moet democratischer worden. Dat staat in het conceptplan voor de nieuwe vakbeweging dat PvdA-kamerlid Jetta Kleinsma heeft gepresenteerd. De leden moeten volgens haar directe invloed en zeggenschap krijgen op alle niveaus. FNV-bondgenoten heeft positief op het plan gereageerd. Bondgenoten en de 18 andere FNV-vakbonden bespreken de komende weken in eigen kring de plannen van de commissie Kleinsma. Vorig jaar zijn 22.000 werkdagen verloren gegaan door stakingen. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. In totaal werd er 17 keer gestaakt, relatief weinig. De meeste werkonderbrekingen duurden maar kort. Ongeveer de helft van de stakingen ging over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Met name de acties in het openbaar vervoer en de sociale werkplaatsen kosten veel arbeidstijd. Dit jaar hebben vooral schoonmakers en leraren gestaakt. In het natuurgebied de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen winter zo'n 1250 dieren afgeschoten. Dat is veel meer dan vorig jaar. Staatsbosbeheer zegt dat de lange periode met extreem lage temperaturen tot wel min 23 graden de dieren afgelopen winter parten speelden. Dit is het tweede jaar waarin dieren vroeg in de winter al worden afgeschoten als ze er slecht aan toe zijn. De dieren in de Oostvaardersplassen werden afgeschoten om ze verder lijden te besparen. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar ook wat bewolking. In het noorden nog kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen grijs en ook af en toe regen. Dit was het NOS Show. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst. En dat gebeurt onder meer op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam.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 Grew up mad and antisocial, hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher.